Hier wordt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Er zouden volgens de Russen 65 eh, Oekraïense krijgsgevangenen aan boord zijn... plus nog uh, eh, 9 man eh, bemanning en begeleiding. dat wordt door Oekraïne tegengesproken. maar goed, dat is iets wat misschien de komende uren nader zullen vernemen. Oekraïne zegt dat er geen krijgsgevangenen, maar Russen Russische raketten aan boord waren. Maar dat is allemaal lastig te checken. Het is in elk geval niet de verwachting dat iemand de crash heeft overleefd. De kroongetuige in het Marengo-proces was nog crimineel bezig toen hij al met het OM praatte. Nabil B. is de belangrijkste getuige in de zaak tegen Ridouan Taghi en anderen. En terwijl die afspraken maakte om te getuigen in ruil voor strafvermindering en een nieuwe identiteit... communiceerde hij op een versleutelde telefoon met een grote drugscrimineel... met opdrachten om mensen te martelen. Dat is nieuwe info. Justitie heeft de telefoon pas net kunnen kraken. De provincie Gelderland mag met een paintballgeweer op brutale wolven schieten, heeft de rechtbank besloten. Een wolvendeskundige zegt dat één of meer wolven op de Hoge Veluwe afwijkend gedrag vertonen en gevaarlijk kunnen zijn voor mensen. Er is meer, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland. Het tweede is dat alle alternatieven, zoals in het eh, ja, eh, handenklappen, pepperspray, alle alternatieven, die heeft, eh, daarvan heeft de provincie nu ook uitgelegd dat dat allemaal niet werkt. En daar gaat de rechtbank in mee. Ja, na bijna vier maanden is het de NASA eindelijk gelukt om een deksel van een capsule af te krijgen. In die capsule zit gruis dat ze van een asteroïde af hadden gehaald. Een groot stuk ruimtesteen. Het ruimtevaartuig landde in september al met zijn kostbare lading in een Amerikaanse woestijn. Touchdown. En repeat, has touchdown. And touchdown of the Osiris Rex sample return capsule. A journey of a billion miles to asteroid Bennu and back has come to an end. Ja, twee bouten zaten zo vast dat er speciaal gereedschap moest worden gemaakt om die container open te krijgen. Ze zijn inmiddels een paar maanden verder. Nu is de hele deksel eraf en kunnen ze eindelijk gaan bekijken hoeveel gruis er is verzameld. Het weer, een droge dag, wel veel wind en wolken. Maar als het openbreekt is het ook gewoon lekker zonnig. Vanmiddag gaat het minder hard waaien en het wordt 10 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB Verkeersinformatie.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 Altijd weer ZFM. Welkom terug voor de tweede uur lunchroom om deze prachtige woensdag. Ik ben het tweede uur begonnen met End of the Line van de Traveling Wilburys, gevolgd door Treintje Oosterhuis, Vlieg met me mee. En ik ga door met Everybody Has His Own Dog van de Tumbleweeds. is on just to laugh at. everybody zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Van vrieskou naar storm en buien. Onstuimige week voor de boeg. Na de vrieskou, sneeuwval en gladheid van afgelopen week... zie je het weerbericht er voor de komende dagen heel anders uit. Meerdere dagen wordt het zelfs onstuimig en stormachtig. Vandaag blijft het onstuimig en nat. Hierbij blijft het zacht met flink wat wind. Vannacht trok een regengebied over het land en gaat het opnieuw hard waaien. Ook is er kans op zware windstoten. In de loop van woensdag neemt de wind weer kracht af. De dagen blijft het vaker droog en schijnt af en toe de zon. Zowel donderdag als vrijdag kan het echter ook van tijd tot tijd regenen. De middagtemperatuur ligt tussen de 8 en de 11 graden en er staat een matige tot vrij krachtige wind.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 Mooie ogen zijn vergiftigd, zijn aan het geweld gewend. En niemand ziet hoe klein je bent. Niemand ziet hoe klein je bent. Herstel het samen. Wat doe je met een elektrisch apparaat dat niet meer werkt? Een lamp die niet meer wil branden, een snoer dat stuk is of een te lange broek? Weggooien of samen repareren? Duurzaam, inspirerend en gezellig. De deelname is gratis. Vooraf aanmelden is niet nodig. De informatie kan via 5740330. 5740330. Vrijdag 26 januari van 2 tot 4 uur middags. De locatie? Pluspunt, Zandvoort Noord. Buxvis, make your mind up. ouwe, ouwe, ouwe. I was dreaming of the past And my heart being fast I began to lose control. I began to lose control. just jealous I was feeling insecure You might not love Xavier Ruts teksten zijn vaak maatschappelijk kritisch. Hij komt op voor de rechten van de aboriginals en uit zijn zorg over het milieu. Deze teksten worden vaak vertolkt door middel van aboriginale gezangen en didgeridoos. Zijn teksten zijn doorgaans spiritueel en hoopvol. Xavier Rut is tevens een multi-instrumentalist, waardoor hij live een reputatie heeft uitgebouwd als one-man-band hoewel hij live en in de studio sinds 2006 vaak wordt bijgestaan door drummer Dave Tolly. Xavier Ruts is getrouwd met een Canadese en heeft met haar twee kinderen. Hij is vegetariër en werd in 2017 door de PITA verkozen tot werelds meest sexy bekende vegetariër. Hier is Xavier Rut met Follow the Sun. first Breathe, breathe in the air.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 HDMZ Museum is verkocht, maar de culturele bestemming blijft mogelijk behouden. Het pand van het voormalige HDMZ Museum is sinds begin deze week officieel verkocht. De nieuwe eigenaar heeft de intentie om de publieke en culturele bestemming van het pand naar Zandvoort te behouden en is daarvoor met de gemeente in gesprek. De nieuwe eigenaar van het complex is niet officieel bij naam genoemd. Maar hij laat zich vertegenwoordigen door Menno Heideman van NL Proportions uit Haarlem. Volgens Heineman betreft het een investeerder uit de regio die graag en regelmatig in Zandvoort komt. Hij is geen filantroop, maar wel een zeer sociaal bewogen en maatschappelijk verantwoord ondernemer die niet uit is op puur commercieel rendement. De kwaliteit en de potentie van het moderne gebouw trok zijn belangstelling. En hij is graag tot de openbare functie ervan bewaard blijft. We zijn daarom in gesprek met de gemeente om het pand aan of via hen te verhuren. In Haarlem werkt hij ook met de gemeente samen in een aantal succesvolle en vergelijkbare publieke private projecten, volgens Menno Heineman. are the sultans. We are the sultans. The Village People is een Amerikaanse discogroep die vooral in de jaren 70 van de 20e eeuw succesvol was. De groep is vernoemd naar Greenwich Village, een grote uitgaansbuurt voor homo's in New York waar de groepsleden vaak kwamen. Hun grootste hits worden nog vaak gehoord als feestmuziek. Hier zijn de Village People met YMCA. ZFM. I can tell it's over. This love is stone cold sober. I don't even know if we belong. Mm. There ain't no sun and summer lost its color. I don't even feel the pain I'm numb. So I take it on a chin. I can never win. You never. Oh, Maybe they just ain't a happy ever after. After all. Cause I'm damned if I do and I'm damned if I don't One day you love me, the next day you showed me the door Oh, and baby I'm torn, I don't wanna hide Crisis talk for hours Who can overpower Spin around circles on repeat. Question marks are creeping week out and weekend. Maybe I should know when I am beat. Mm -hmm. So I take it on the chin. I can never win. You never your Maybe this just ain't a happy ever after After all oh, Cause I'm damned if I do and I'm damned if I don't One day you love me, the next day you show mind if I don't?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 Beth Hart een Amerikaanse singer-songwriter. En Bertie is geboren in 1972 en die wordt dus vandaag 52 jaar. Ze werkte meerdere malen samen met Joe Bonamassa. In de vroege jaren 90 verscheen Beth Hart voor het eerst in de publiciteit door een talentenjacht waarbij ze 100.000 dollar won. Beth Hart nam in 1993 een aantal nummers op en bracht een homemade album uit, dat voor het publiek en voor de media onbekend bleef. Pas in 2009 zou dit album opgemerkt worden onder de naam Bad Heart and the Ocean of Souls. Ik heb gekozen voor Bad Heart met Love is a Lie. Love is a lie, sucking you dry. Love's not a friend. until the end. You can call it a game, you can choose your own name. When it's stuck in the vein, there's no greater pain. I got a bell there was a time love was blowing my mind. Not a tear, not a doubt, till I figured it out. een gouden ouwe, ouwe, ouwe. That one stood high over Norton Green Albany, whose mighty walls the people sheltered under This is Gordon Mackenzie's story. And the story of Alban, his family home. Albany, that once stood high over Norton Green. Albany, whose mighty walls the people shall like a song, a song that lasts forever. Gordon was the eldest son, a golden eagle, so the story runs. His brother Charles, dark as a raven. One night in jealous rage and spite, the raven struck light and slew the is het einde van deze lunchroom op de woensdag. Volgende week woensdag ben ik terug op ZFM, de lokale omroep van Zandvoort.